2 uur. Mannik Sampersen met het NOS-journaal. De omstreden Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro... heeft een grote voorsprong in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Een groot deel van de stemmen is nu geteld... en de uiterst rechtse Bolsonaro staat op 48 procent. Als hij in de eerste ronde meer dan de helft van de stemmen haalt... is hij de nieuwe president. Zo niet, dan volgt eind deze maand een tweede ronde. Daarin zal hij het dan waarschijnlijk moeten opnemen... tegen de linkse Haddad van de Arbeiderspartij die nu op 26% van de stemmen staat. Bolsonaro beloofde zijn aanhangers voor de verkiezingen dat hij criminaliteit en corruptie keihard zal aanpakken. Vorige maand overleefde hij nog een aanslag. Het Roemeense referendum over een wijziging in de grondwet om het homohuwelijk tegen te houden is mislukt. De vereiste opkomst van 30% is niet gehaald, maar bleef steken op 20%. Roemenië heeft geen homohuwelijk en om er zeker van te zijn dat dat zo blijft... had een groep religieuze en conservatieve organisaties het referendum georganiseerd. Tegen het referendum, dat werd gesteund door de machtige orthodoxe kerk in Roemenië... is fel geprotesteerd door LHBT-organisaties. Rusland is een onbetrouwbare partner, onder meer als het aankomt op het leveren van gas. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, tegen Nieuwsuur. Rusland levert zo'n 40 van het gas in Europa... en er wordt nu gewerkt aan een nieuwe pijpleiding, de Nord Stream 2. Volgens Hoekstra kan Rusland met het gas Europese landen politiek afpersen. Rusland zegt dat de Russische cyberaanval in Den Haag... die afgelopen week bekend werd, opnieuw laat zien... waarom het geen business as usual is met Rusland. Tot slot het weer.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 Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja Je J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Ah, tu parles sur moi, ya eh, air. Eh.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 Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu ça. pas moyen, dja dja. pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. pas ta cata, hein, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. tu dettes ça baby, tu dettes ça. baby. Encore t'en as baby, tu dettes ça.